Gert Kluk met het NOS Journaal. Arrestaties worden verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. De aanhoudingen vloeien voort uit een politieonderzoek dat begin dit jaar begon na een melding van een vrachtwagenchauffeur. Hij had het vermoeden dat de drugs waren verstopt in zijn vrachtwagen. Op een verborgen plek in de wagen zijn vervolgens tientallen kilo's cocaïne gevonden, zegt de politie. Het onderzoek leidde vervolgens naar de verdachten die vanochtend zijn opgepakt. Noord- en Zuid-Korea gaan morgen opnieuw met elkaar om de tafel. Nu gaat het om een ontmoeting tussen topambtenaren. Op de agenda staan onder meer gesprekken over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Op 12 juni is in Singapore de top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het Russische antivirussoftwarebedrijf Kaspersky verhuist van Rusland naar Zwitserland. Het bedrijf denkt zo de betrouwbaarheid van zijn producten beter te kunnen waarborgen. Juist gisteren besloot de Nederlandse regering uit veiligheidsoverwegingen niet meer in zee te gaan met Kaspersky. Staatssecretaris Blokhuis wil de verkoop van de rookvrije sigaret die tabak verhit aan banden leggen. Fabrikant Philip Morris noemt het apparaatje een slim alternatief, maar Blokhuis bestrijdt dat. Volgens hem krijgen mensen nog steeds kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen binnen en is het woord slim dus misplaatst. Rookvrije sigaretten vallen nu niet onder de tabaks- en rookwarenwet, maar dat wil Blokhuis veranderen. Voor het eerst sinds 2009 zijn er meer vaste banen bijgekomen dan flexibele, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide het aantal vaste banen met 2,4 procent. Bij de flexbanen bedroeg de groei 2 procent. Werkgevers houden grote moeite om genoeg personeel te vinden. Het aantal openstaande vacatures was eind maart 235.000. Het weer vrij zonnig, later trekt er meer bewolking over, vooral in het oosten en zuidoosten. Morgen draait de wind naar het noorden, waardoor het een stuk koeler wordt.